Net Schut met het NOS Journaal. Bij een protest in Tel Aviv is een groep demonstranten slaags geraakt met de politie. De betogers wilden een snelweg blokkeren. In Tel Aviv en Jeruzalem wordt op verschillende plekken door duizenden mensen gedemonstreerd tegen de Israëlische regering. De demonstranten eisen vervroegde verkiezingen. Volgens hen is het kabinet niet in staat om de veiligheid van de bevolking en de door Hamas gegijzelde burgers te garanderen. Veel demonstranten dragen Israëlische vlaggen of borden met de oproep om Netanyahu af te zetten, schrijft de Times of Israël. Het lijkt er niet op dat er in Gaza voor de Ramadan begint een wapenstilstand komt. Een Hamas-kopstuk zegt dat hij steeds minder hoopvol is. En ook de Amerikaanse president Biden heeft weinig hoop meer op zo'n Ramadan-akkoord. De Verenigde Naties spraken gisteren hun zorgen uit over de Ramadan omdat Israël heeft gedreigd een grondoffensief te lanceren in Rafah. Een stad waar honderdduizenden mensen naartoe zijn gevlucht. Dat terwijl de Ramadan juist voor veel Palestijnen een periode van vrede is. De islamitische vaste maand begint komende week. Britse natuurbeschermers proberen de beroemde Sycamore Gap Tree terug te laten groeien. Vorig jaar werd de iconische boom die in films voorkomt omgezaagd door vandalen. Uit de twijgen met knoppen die toen zijn verzameld groeien nu nieuwe takken, meldt de BBC. Het is de bedoeling dat de boom op dezelfde plek terugkomt... in een gat in de muur van Hadrianus in het noorden van Engeland. De esdoorn zat onder meer in een film over Robin Hood. De boom werd jaarlijks door duizenden toeristen bezocht. Max Verstappen heeft vanavond voor de honderdste keer op het podium in een Formule 1-race gestaan. De drievoudig wereldkampioen reed in Saoedi-Arabië opnieuw een dominante race... en hij won met ruime voorsprong op de concurrentie. Zijn teamgenoot Sergio Perez eindigde als tweede. Van de 100 keer op het podium werd hij 56 keer eerste. Het weer, geleidelijk meer bewolking en een graad of vier vannacht.